Michel Koenen met het NOS-journaal. In Jalalabad in het oosten van Afghanistan is voor de tweede keer in twee dagen tijd een zelfmoordaanslag gepleegd. Er zijn zeker 19 doden en 60 gewonden. De aanslag was gericht op Afghaanse militairen, Taliban-strijders en burgers die samen het suikerfeest vierden. Een dag eerder kwamen bij een aanslag al 36 mensen om het leven. Beide aanslagen lijken het werk van terreurgroep IS. En vanwege het suikerfeest is er een tijdelijk staakt het vuren tussen het leger en de Taliban... Afghanistan wilde dat verlengen, maar de Taliban niet. Artsen zonder Grenzen vindt dat Italië en andere EU-lidstaten schandelijk hebben gefaald in het omgaan met de migranten op het schip Aquarius. De hulporganisatie bedankt Spanje, daar mochten de migranten aan land komen nadat Italië en Malta hen de toegang hadden geweigerd. De ruim 600 migranten van de Aquarius kwamen vandaag aan in Valencia. Tijdens een regionale wielerwedstrijd in België is een groep renners gewond geraakt door een onverwachte manoeuvre van de bestuurster van een auto. Ze reed met haar drie kinderen een eind voor het peloton, maar keerde plotseling. Eén wielrenner werd omver gereden, waarna de anderen ook vielen. De gewonden komen uit België, Nederland en Duitsland. Vier renners riepen een hersenschudding op, drie hebben botbreuken en de rest heeft lichte verwondingen. Op het WK voetbal is Brazilië-Zwitserland geëindigd in 1-1. Coutinho zette Brazilië na 20 minuten met een spectaculair schot op voorsprong. Zuber maakte in de tweede helft de gelijkmaker. Mexico zorgde eerder voor een stunt door te winnen van de regerend wereldkampioen Duitsland. Het werd 1-0. Het weer nog.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 Er zijn zeker 19 doden en 60 gewonden... De aanslag was gericht op Afghaanse militairen, Taliban-strijders en burgers die samen het suikerfeest vierden. Een dag eerder kwamen bij een aanslag al 36 mensen om het leven. Beide aanslagen lijken het werk van terreurgroep IS. vanwege het suikerfeest is er een tijdelijk staakt het vuren tussen het leger en de Taliban. Afghanistan wilde dat verlengen, maar de Taliban niet. Artsen zonder Grenzen vindt dat Italië en andere EU-lidstaten schandelijk hebben gefaald in het omgaan met de migranten op het schip Aquarius. De hulporganisatie bedankt Spanje, daar mochten de migranten aan land komen nadat Italië en Malta hen de toegang hadden geweigerd. De ruim 600 migranten van de Aquarius kwamen vandaag aan in Valencia. Tijdens een regionale wielerwedstrijd in België is een groep renners gewond geraakt door een onverwachte manoeuvre van de bestuurster van een auto. Ze reed met haar drie kinderen een eind voor het peloton, maar keerde plotseling. Eén wielrenner werd omver gereden, waarna de anderen ook vielen. De gewonden komen uit België, Nederland en Duitsland. Vier renners schiepen een hersenschudding op, drie hebben botbreuken en de rest heeft lichte verwondingen. Op het WK voetbal is Brazilië-Zwitserland geëindigd in 1-1. Coutinho zette Brazilië na 20 minuten met een spectaculair schot op voorsprong. Zuber maakte in de tweede helft de gelijkmaker. Mexico zorgde eerder voor een stunt door te winnen van de regerend wereldkampioen Duitsland. Het werd 1-0. Het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen en dinsdag wolkenvelden, maar ook zon en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I need now I see that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. can't go on another day. You came back only yesterday. it's only a game. And I need you, listening to the words that you say.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 Er zijn zeker 19 doden en 60 gewonden. De aanslag was gericht op Afghaanse militairen, Taliban-strijders en burgers die samen het suikerfeest vierden. Een dag eerder kwamen bij een aanslag al 36 mensen om het leven. Beide aanslagen lijken het werk van terreurgroep IS. En vanwege het suikerfeest is er een tijdelijk staakt het vuren tussen het leger en de Taliban. Afghanistan wilde dat verlengen, maar de Taliban niet. Artsen zonder Grenzen vindt dat Italië en andere EU-lidstaten schandelijk hebben gefaald in het omgaan met de migranten op het schip Aquarius. De hulporganisatie bedankt Spanje, daar mochten de migranten aan land komen nadat Italië en Malta hen de toegang hadden geweigerd. De ruim 600 migranten van de Aquarius kwamen vandaag aan in Valencia. Tijdens een regionale wielerwedstrijd in België is een groep renners gewond geraakt door een onverwachte manoeuvre van de bestuurster van een auto. Ze reed met haar drie kinderen een eind voor het peloton, maar keerde plotseling. Eén wielrenner werd omver gereden, waarna de anderen ook vielen. De gewonden komen uit België, Nederland en Duitsland. Vier renners riepen een hersenschudding op, drie hebben botbreuken en de rest heeft lichte verwondingen. Op het WK voetbal is Brazilië-Zwitserland geëindigd in 1-1. Coutinho zette Brazilië na 20 minuten met een spectaculair schot op voorsprong. Zuber maakte in de tweede helft de gelijkmaker. Mexico zorgde eerder voor een stunt door te winnen van regerend wereldkampioen Duitsland. Het werd 1-0. Het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen en dinsdag wolkenvelden, maar ook zon en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I need love, love. Forgive me now, I see that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know my name. Through the rainstorm came. Sang Cause love can You. Sometimes when I think of your name, and it's only a game, and I need you. Listening to the words that you sing, getting harder to sing. When I see you, all I needed was to love you. This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more. Wonder if you understand.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 De aanslag was gericht op Afghaanse militairen, Taliban-strijders en burgers die samen het suikerfeest vierden. Een dag eerder kwamen bij een aanslag al 36 mensen om het leven. Beide aanslagen lijken het werk van terreurgroep IS. En vanwege het suikerfeest is er een tijdelijk staakt het vuren tussen het leger en de Taliban. Afghanistan wilde dat verlengen, maar de Taliban niet. Artsen zonder Grenzen vindt dat Italië en andere EU-lidstaten schandelijk hebben gefaald in het omgaan met de migranten op het schip Aquarius. De hulporganisatie bedankt Spanje, daar mochten de migranten aan land komen nadat Italië en Malta hen de toegang hadden geweigerd. De ruim 600 migranten van de Aquarius kwamen vandaag aan in Valencia. Tijdens een regionale wielerwedstrijd in België is een groep renners gewond geraakt door een onverwachte manoeuvre van de bestuurster van een auto. Ze reed met haar drie kinderen een eind voor het peloton, maar keerde plotseling. Eén wielrenner werd omver gereden, waarna de anderen ook vielen. De gewonden komen uit België, Nederland en Duitsland. Vier renners riepen een hersenschudding op, drie hebben botbreuken en de rest heeft lichte verwondingen. Op het WK voetbal is Brazilië-Zwitserland geëindigd in 1-1. Coutinho zette Brazilië na 20 minuten met een spectaculair schot op voorsprong. Zuber maakte in de tweede helft de gelijkmaker. Mexico zorgde eerder voor een stunt door te winnen van regerend wereldkampioen Duitsland. Het werd 1-0. Het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het vrijwel overal droog.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 Love is what I need to help me know my name. see that I've been blind. Give me love. Love is what I need to help me know. your love, you'll see. You think I can go on another day. You think that you are strong, but you are weak. You your name, and it's only a game. And I need you, listening to the words that you sing, getting harder to sing. When I see This is gonna take a long time, and I wonder what's mine.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 Er zijn zeker 19 doden en 60 gewonden. De aanslag was gericht op Afghaanse militairen, Taliban-strijders en burgers die samen het suikerfeest vierden. Een dag eerder kwamen bij een aanslag al 36 mensen om het leven. Beide aanslagen lijken het werk van terreurgroep IS. En vanwege het suikerfeest is er een tijdelijk staakt het vuren tussen het leger en de Taliban. Afghanistan wilde dat verlengen, maar de Taliban niet. Artsen zonder Grenzen vindt dat Italië en andere EU-lidstaten schandelijk hebben gefaald in het omgaan met de migranten op het schip Aquarius. De hulporganisatie bedankt Spanje, daar mochten de migranten aan land komen nadat Italië en Malta hen de toegang hadden geweigerd. De ruim 600 migranten van de Aquarius kwamen vandaag aan in Valencia. Tijdens een regionale wielerwedstrijd in België is een groep renners gewond geraakt door een onverwachte manoeuvre van de bestuurster van een auto. Ze reed met haar drie kinderen een eind voor het peloton, maar keerde plotseling. Eén wielrenner werd omver gereden, waarna de anderen ook vielen. De gewonden komen uit België, Nederland en Duitsland. Vier renners riepen een hersenschudding op, drie hebben botbreuken en de rest heeft lichte verwondingen. Op het WK voetbal is Brazilië-Zwitserland geëindigd in 1-1. Coutinho zette Brazilië na 20 minuten met een spectaculair schot op voorsprong. Zuber maakte in de tweede helft de gelijkmaker. Mexico zorgde eerder voor een stunt door te winnen van regerend wereldkampioen Duitsland. Het werd 1-0. Het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen en dinsdag wolkenvelden, maar ook zon en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.